Marnix Zampersen met het NOS-journaal. Vliegtuigbouwer Boeing mag het nieuwste gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse luchtmacht gaan ontwikkelen. Het gaat om de F-47, die goed moet kunnen samenwerken met drones. Het aandeel Boeing steeg na het nieuws met bijna 5 Het aandeel van concurrent Lockheed Martin daalde met bijna 7 in Schiedam is vanmiddag geschoten in een metrowagon. Omstanders hoorden een schot en waarschuwden de politie. Die denkt dat er iemand gewond is geraakt, maar diegene is nog niet terecht. Volgens de regionale omroep Rijmond is er een bloedspoor gevonden. Er is geen verdachte aangehouden. Door het incident was het metroverkeer rond Schiedam Centrum enige tijd verstoord. Een vrouw van 63 uit Almere is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ze behandelde jarenlang een van haar partners als huisslaaf. Die werd mishandeld met een ijzeren ketting en een riem. De vrouw uit Almere bepaalde ook wanneer het slachtoffer mocht eten en slapen... en gebruikte haar geld voor eigen uitgaven. Een andere partner werd opgesloten. Bij de vrouw uit Almere is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. In de oude autofabriek van VDL Netcar in het Limburgse Born... komt een productielocatie voor Defensie... De fabriek staat sinds vorig jaar leeg. Duizenden mensen verloren na de sluiting hun baan. Mogelijk komt er een productielijn voor drones. Defensie wil zo minder afhankelijk worden van bedrijven buiten Europa. Een groep Europese landen werkt volgens de Financial Times aan een plan om de rol van de VS binnen de NAVO over te nemen. Op die manier zou voorkomen moeten worden dat er chaos uitbreekt als de VS zich plotseling terugtrekt uit het bondgenootschap. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn bij de plannen betrokken. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe.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 On air. This is Stamped Records Radio. Hey everyone, this is Duke and Jones, and it's our turn to take over Stamped Radio. First of all, we'll be checking out the latest Stamped releases, and then for the second half of the show, we've got an exclusive mix on the way. burn This is Duke and Jones on Stamp Radio. And you're checking out the freshest releases on Martin Garrix's label, Stamp. gonna burn it hot. Oh. tonight Records Radio. What's up? We're Duke and Jones from Manchester, England, and we'll be taking over this week's guest mix on Stamped Radio. We'll be playing lots of unreleased music as well as some tracks from our EP. We'll be kicking off our 30 minute guest mix with one of our latest releases, Program. tanto los para que tirándolo para arriba para que baile cocotán. el Los cuartos que a mí me quedaban se gastan, tirándolo para arriba para que baile cocotán. Jones. This is Stamped Radio, and you're checking out our mini mix. Records Radio, a truly international affair. de mi vida, luna de mi amor, cántame una estoy aquí en mi balcón.